uur. moet met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Obama en zijn Filipijnse collega Duterte... hebben in Laos kort met elkaar gesproken. En daarmee lijkt de rel gesust die eerder deze week ontstond... doordat Duterte Obama tegenover Filipijnse media hoerenzoon had genoemd. Obama annuleerde daarna een ontmoeting die hij met de Filipijnse president zou hebben. Nu hebben beide presidenten alsnog kort met elkaar gesproken... vlak voordat ze aan tafel gingen op de top van Aziatische landen in Laos... Wat Obama en Duterte besproken hebben is niet bekendgemaakt. Nederland is van alle Europese landen het meest kwetsbaar voor natuurrampen, staat in een onderzoeksrapport van de VN. Door de stijgende zeespiegel is de kans op overstromingen groot, zeggen de onderzoekers. Maar een Nederlandse risicodeskundige zegt dat het VN-rapport te weinig rekening houdt met de maatregelen die hier tegen eventuele overstromingen zijn genomen. De eilandengroep Vanuatu bij Australië is volgens het rapport het meest kwetsbaar voor natuurrampen. Twee Algerijnen die eerder in Rotterdam werden aangehouden voor betrokkenheid bij een terroristische organisatie zijn opnieuw opgepakt. De twee zaten eerder vast omdat ze de Franse terreurverdachte Anis B. geholpen zouden hebben, maar werden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. De twee zijn nu weer opgepakt omdat er bewijs is dat ze munitie leverden voor een vereidelde aanslag in Frankrijk. De Nederlandse Volksunie is van plan te demonstreren voor de school in Oldenzaal... waar een leraar met extreemrechtse ideeën werd ontslagen. De NVU vraagt binnen een paar weken een vergunning aan voor een demonstratie. Gisteren werd bekend dat het Twentse Carmel College de geschiedenisdocent heeft ontslagen... vanwege zijn extreemrechtse sympathieën. Het weer vanavond en vannacht is het helder en rustig. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen is het vrij zonnig en nog iets warmer dan vandaag. 26 tot lokaal 29 graden. Vrijdag is er iets meer bewolking en is het ook wat koeler. En dan zijn de temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know. I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. you're not there. I just need to hear. Hello, my friend, hello. It's good to need you so. It's good. away. I hear you say, Hello. doei. Hello. hello to uh, old friends. Mensen uit het verleden die nog steeds op je pad lopen. En dat is gewoon lekker. Mensen die niet aan je kop zeuren. Mensen die niet zeggen wat je moet doen. Mensen die je in je waarde laten. En die gewoon weten eh, dat je zelf wat het zegt. Lapen. sans Je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plat de crépuscule. Je ne devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été.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 Ik zal ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me vivre, laat me vivre, laat me mijn facile. Et j'entends d'ici mes copains crier le traître, l'imbécile. Il meurt comme un vulgaire chrétien. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me. Laat me. Ik heb het altijd zo dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer maar laat mij blijven wie ik ben. altijd zo gedaan.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 If a picture paints a thousand words, then for eens zeggen van wat draai je toch uh, eh, zwaar op de hand liggende muziek? Nou, het zijn gewoon heartbeats. En daar eh, zit geen gewicht aan vast. Het komt zoals het komt. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt. En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van de baai waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw langs een eindeloos strand, tot de zon ondergaat in het binnenland. In wit zand, in wit zand. Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt en de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden. Ver van hier, in onrustige steden ver van dit strand, in wit zand, in wit zand, in wit zand. En ik loop door jaren langs een eindeloos strand. En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee en ik praat met de doden en ik mis soms een God om in te geloven. Zoals toen ik klein was, vlak voor het slapen. Wist dat er iemand over mij waakt. Nu sta ik hier s'nachts, kijk naar de sterren, weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet, hoe minder ik denk. In goed en in kwaad, in waarheid en leugen, in liefde en haat. Geef mij maar de wolken, geef mij maar de lucht. Ik kan er uren naar kijken. Misschien is dat het geluk. Misschien ligt daar het geluk. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van die baai by die Suidroos waait.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 Als ik maar terug kan. en mijn Maggie McNeil met Terug naar de Kus. Ja, dat is altijd weer terugkerend iets. En eh, op een of andere manier staat dit nummer in mijn hart gegraveerd gewoon. En dat geldt voor dit nummer.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 Though the leaves will fall and the tears Please comfort us to know. Ja, dat was Venice. The Family Tree. Je luisterde vanavond naar eh, Heartbeats met Willem Bruist. Ik was meteen afgelost door... Uh, ja, The Master of Disaster. The King of the Pin. Oftewel paparazzi. <laughs> Charles <laughs> Tussen hebben vloed. En dat is op zich een programma waarvan je zegt... echt de moeite waard om naar te luisteren. Kun je niet slapen? Luister naar hebben vloed. En dan komt het allemaal goed. <laughs> Ik neem vast afscheid van jullie. In ieder geval bedankt voor het luisteren allemaal. Voor de respons. De mailtjes en voor andere mailtjes kunt u natuurlijk altijd uh, eventjes opnieuw insturen. willembruis.gmail.com En voor nu zeg ik uh, wel En tot de volgende keer.